ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Bosnië-Herzegovina is de genocide in Srebrenica herdacht. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat meer dan 8000 moslimmannen vermoord werden door Bosnische Serviërs. Nederlandse VN-militairen wisten die moordpartij toen niet te voorkomen. De missionair buitenlandminister Veldkamp zei bij de officiële herdenking net dat Nederland zich schaamt dat de genocide niet voorkomen kon worden. I feel ashamed that the Netherlands as part of that community bears a moral and political responsibility for not preventing the genocide from happening. And so I'd like to reaffirm the deepest apologies. Deepest apologies previously expressed here in Potocari on behalf of the Netherlands. In 2022 bood toenmalig minister Ollongren namens Nederland al voor het eerst excuses aan aan de slachtoffers en nabestaanden. Tientallen militanten van de Koerdische PKK hebben symbolisch hun wapens neergelegd en in brand gestoken tijdens een speciale ceremonie. Het is de eerste stap in het vredesproces met Turkije. De PKK voerde sinds de jaren 80 een gewapende strijd voor Koerdische onafhankelijkheid. Maar onlangs kondigde de beweging aan zichzelf op te heffen. PSV heeft aanvaller Ruben van Bommel binnengehaald. Hij is de zoon van Mark van Bommel en speelde bij AZ. Nu heeft hij weer een contract voor vijf jaar getekend bij PSV. De club waar zijn vader ook jarenlang speelde en ook trainer was. PSV wil niet zeggen hoeveel ze betaald hebben voor Van Bommel... maar wel dat het een flink bedrag is. En vanaf vandaag mogen auto's niet meer over een deel van de Meent rijden. In Rotterdam is dat. Het is een drukke straat in het centrum met veel horeca en allerlei winkels. Bewoners en ondernemers die klagen al jaren over de verkeersazo's. Nou, het is meestal in de avond, vooral vrijdagavond, zaterdag overdag... wanneer het heel druk is op de Meent. En dan eh, denken ze hier dat het een racebaan is. En je kan eh, gewoon eigenlijk niet vrij lopen. Je moet echt oppassen. Heel veel herrie. Eerder moest een stuk van de meent in Rotterdam al in het weekend dicht. Maar dat hielp niet genoeg en daarom grijpt de stad nu verder in. Net weer en nog vanmiddag steeds meer zon. In het oosten is het iets bewolkter. Het is 22 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En ook vanavond is het nog lang zonnig en droog. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A10. Bij knooppunt Holendrecht is het op onthoud 30 minuten. Op de A10 de Ring Noord richting Utrecht bij Volendam een kwartier vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het ook langzaam bij Beverwijk Oost. Daar is de vertraging nu 15 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Burgerveen.